6 uur. Dit is Maud Schreurs met het NOS Formatie onderhandelingen. Hij sluit niet uit dat de partij bereid is alsnog aan te schrijven, zei die in Kamerbreed op Radio 1. Partijleider Ascher bleef er gisteren bij dat regeren voor zijn partij totaal niet aan de orde is. Van Balen zegt dat de oppositie voor de PvdA ook niet aantrekkelijk is... omdat ze dan de kleinste linkse oppositiepartij wordt. D66-leider Pechtold herhaalde vandaag dat hij geen kabinet wil met de ChristenUnie, maar een stabiel kabinet dat progressief en conservatief verbindt. De Verenigde Staten beslissen volgende week of ze mee blijven doen aan het klimaatakkoord van Parijs. Dat heeft president Trump getwitterd na afloop van de G7-top op Sicilië. Het klimaat was een van de agendapunten die de leiders van de zeven belangrijkste industrielanden met elkaar hebben besproken. Trump is de enige van de zeven die niet ziet in de klimaatafspraken... en noemde tijdens een verkiezingscampagne de opwarming van de aarde een Chinees verzinsel. De Duitse bondskanselier Merkel sprak na het overleg van een moeizame discussie. De kans op een terreuraanslag in Groot-Brittannië is iets afgenomen... en daarom wordt het dreigingsniveau verlaagd naar het op één na hoogste niveau. De militairen verdwijnen uit het straatbeeld, zo heeft premier May bekendgemaakt. Het onderzoek naar de aanslag in Manchester, waarbij maandag 22 mensen om het leven kwamen, is nog steeds in volle gang. Vandaag zijn opnieuw twee verdachten opgepakt. In totaal zitten nu elf mensen vast, onder wie de vader en twee broers van de zelfmoordterrorist. Het weer veel zon, maar vanuit het zuiden ook wat wolken, maxima tussen 28 en 33 graden. Vanavond kan lokaal een onweersbui ontstaan. Morgen periode met zon en het wordt tussen 23 en 30 graden. In het oosten en zuidoosten is later kans op onweer. En dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat al de hele middag file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Naarden en Knopend Muidenberg. Vijf kilometer door wegwerkzaamheden zijn er twee rijstroken dicht. Op de A27 Almere-Utrecht tussen knooppunt Almere en Huizen 8 kilometer. Komt door de afsluiting van de A6. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Strand Nulde 3 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht door een spoedreparatie. Het levert ook file op de andere kant op. Daar is de vertraging zelfs een half uur tussen Strandhorst en Nijkerk. Je kunt beter omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Omdat de A4 dit weekend dicht is richting Den Haag... staat er al de hele dag file op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Bij naar een half uur oponthoud.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 Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu entertainment for you. Het was nacht, het was donker. Jij lag daar in ons bed. Ik lag te staren naar de gordijnen. Want met jou had ik niet zoveel pret. Ik heb het zo met jou gehad. Ga jij maar weg, verdwijn maar uit mijn leven. Ik heb het zo gehad met jou. het is morgen. Je ligt daar in ons bed. Ik heb genoeg van jouw verhalen. En ik heb je spullen bij de deur gezet. Ik wil door met mijn eigen leven. Ik hou niet meer van jou Vandaag is het voorbij, ik ben het zat. Ik heb het zo met jou gehad. Ga jij maar weg, verdwijnt maar uit mijn leven. Ik heb het zo gehad met jou. is dan Peter hey hier bij CFM Entertainment for You. En eh, ja, we gaan een lekker plaatje draaien van Roy Donders. En hoor je het ritme van mijn hart. Welkom bij het tweede uur. Op die 106.9. Tot 7 uur ben ik bij u. En uh, ja, verzoekjes welkom via Facebook. hier bij ZFM Zandvoort. En dat allemaal op die 106.9. We gaan verder met Michael Telo en Barbara. was dan UB40. En eh, ja, Please Don't Make Me Cry. Hier bij eh, CFM Entertainment for Youth. Tot de klokjes van 7 uur ben ik bij u. En ik zou zeggen, dus eh, blijf lekker luisteren. En natuurlijk een plaatje aanvragen via Facebook is mogelijk. We gaan een plaatje draaien. En dat helemaal vanuit Kroatië. Vlado Georgiev. En hebben het over Angeli. van Zandvoort, op 106.9 CFFM Als er geen dromen meer bestaan en je leven is een traan Zie je de zon niet meer Dan is de mooiste zomerdag Zelfs voor jou een duistere nacht Denk je hoe morgen weer Weet dat geluk ook op jou wacht Maar het wordt jou niet gebracht Als jij je hartje sluit Bepaal je eigen levenslot. Er zit geen deur voor jou op slot. Dus kijk iets meer vooruit. Als er geen beetje hoop bestaat en jouw verdriet zat ligt op straat, dan helpen jouw tranen niet. Probeer te zoeken naar de lach en kunt bij het opstaan elke dag. Zodat jij de zon weer ziet. Leg al je zorgen naast je neer, het leven biedt jou zoveel meer. Al zie jij het even niet. spiegel waar je dan in kijkt. Wist al jouw stil verdriet. zorgen naast je niet Het leven biedt jou zoveel meer, al zie jij het even niet. De spiegel waar je dan in kijkt, wist al jouw stil verdriet. Wist al jouw stil verdriet. Kracht opnemen van uh, eh, man En een beetje hoop. En eh, ja, <clears throat> een beetje kikker in mijn keel. Ik zou zeggen, eh, blijf lekker luisteren. Tot 7 uur ben ik bij u. En we gaan verder met Tino Martin. En doe wat je wilt. Entertainment for you. Meer dan radio. Je zegt me het ene, maar doet steeds weer het andere je trekt elke keer jouw eigen plan. Ik ben niet diegene die jou wil veranderen. Ga jij nu maar je eigen gang. jij ook besluit, het maakt me niet uit, maar verkoop me niet meer voor door. Doe wat je moet doen, het wordt nooit meer als toen. Ik heb mijn tijd verspeeld, jouw honger gestreeld. Doe wat je wilt. Dat jij zo vervreemde, hoe kon ik dat weten? Als jij me weer eens een rad voor ogen had gedraaid. Dat ik jou dan weer claimde, voor gek werd versleten. Jij die niet langer die jij ook besluit, het maakt me niet uit, maar verkopen je meer voor door. Doe wat je moet doen, het wordt nooit meer als toen. Ik heb mijn tijd verspeeld, jouw honger gesteeld. Doe wat je wilt. Oh, doe wat je wilt, het maakt me niet uit. Ga maar je gang, weet voor mezelf voor mezelf en ik zonder jou kan. Doe wat je wilt, sla niet langer op deelt. Draai me op. Wat jij you've Entertainment for you. Meer dan radio. Het duurt niet meer lang, dan ben je weer bij me. Ik heb zo lang gewacht op dit moment. Een leven met jou ja, zo moet het blijven. Al waren wij dit beiden niet gewend. Want dit voelt zo vertrouwd. Dit is de man die ziels veel van je houdt. Want jij ziet. gaat open. Ik ga je nu vertellen wat ik voel. Ik kijk je aan, diep in je ogen. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Want dit voelt zo vertrouwd. Dit is de man die zielsveel van je houdt want jij ziet. Je zit voor altijd in mijn hart. Andreasus junior hier bij CFM Entertainment for You. 106.9, 104.5 op de kabel. En natuurlijk 24 uur per dag op de tv-tekst hier in Zandvoort. We gaan lekker verder met eh, een plaatje van Martin een Winkel. En ik ga weer leven. kwam jou tegen na zo'n lange tijd. Ik zag in jouw ogen de onrust en spijt. Jij liet me achter met pijn en verdriet. Viel naar beneden toen jij me verliet. Kom weer naar boven, zie mij hier staan. Ik kan het leven weer aan. Ja, ik ga nu verder, ik blijf wel alleen Jij ging naar die ander, dat vond ik gemeen. Laat mij maar zo leven, het gaat mij niet goed. Niemand die mij zegt, maar ik ga wat ik moet. Ik ga nu verder, het leven. De strijd gestreden, de spanning voorbij. Geniet van het leven en ik voel me weer vrij. Het verleden voorbij, ik kijk weer vooruit. Om me herboren, kwam er veel sterker uit. Kom weer naar boven, zie mij nu staan. Ik kan het leven weer aan. Laat mij maar zo leven, het gaat mij niet goed. Niemand die mij zegt, maar ik ga wat ik got nothing to do. It's the day after Christmas and I'm thinking of you. I'm looking out of my window, but there's nothing to see. Even the snow that was falling thought it was time to leave. But I, I'm doing fine. Cause everyone says that these are the best days of my life. Near the autumn of my life Got some gray on the sides Yes, I promised to work out, honey But I just can't find the time I'm not a billionaire yet. I guess there's nothing for me. I got the wife, dog, car, and house, and some cards up my sleeve. But I, I'm doing fine. Cause everyone said that these are the best days of our life. where the wild roses die, you find a soft place to hide, and where your troubles don't mind. These are the best days of our life. The world is crazy, God is gone, no heroes waiting all night. city from her darkest night. So, where are the brave? I don't mean the soldiers that fight the wars, but the man on the corner working in a store. he hopes that his kids grow up to be honest men and make him believe again. But I, am doing fine. Cause everyone said that these are the best days of Cause everyone said that these are the best days of my life.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 hey, Fred Hij draai nog eens een plaatje. Ja, gezellig Fred. was hij dan, Michael Bolton. En eh, How Am I Supposed To Live Without You. Ja, ik ga nog één plaatje draaien. En dan is ze het laatste plaatje. En dat is eh, Zelko Jos, of, eh, Joksimovic. En hij hebben het over Lubjavi. deze... Ja, wil ik u alvast eh, bij deze afscheid nemen. Bedanken voor het luisteren, voor het kijken. En eh, ja... Kijk hoor, eh, volgende week... nee, dan zijn we er niet. Zubavi Dus volgende week, ja, dan is er wel een... Entertainment for You. Maar non-stop. En dan ook eh, kunt u dus eh, gewoon lekker gezellig luisteren natuurlijk. Alleen ben ik er even niet.